9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een inval in een recyclingsbedrijf in Venlo zijn honderden kilo's goud gevonden. De politie, FIOT en het Openbaar Ministerie hebben daarnaast 450.000 euro aan contant geld, vuurwapens, horloges en luxe goederen in beslag genomen. Samen is dat goed voor 10 miljoen euro. Gisteren werd al bekend dat bij een inval bij het metaalbedrijf in Venlo een grote hoeveelheid mortiergranaten waren gevonden. Twee werknemers zijn aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen, valsheid in geschriften en het overtreden van milieuregels. Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven heeft amper last van de coronacrisis. De omzet kwam de afgelopen drie maanden uit op 3,3 miljard euro. Een kwart meer dan een jaar eerder. Er waren eerst wel problemen met het leveren van machines en het bestellen van onderdelen... maar die problemen zijn grotendeels voorbij. Ook is ASML de afgelopen maanden veel meer waard geworden op de beurs, bijna 150 miljard euro. Meer dan Shell, Unilever of ING. Zo'n 80% van de oproepkrachten in Nederland heeft geen werk meer of is flink in uren teruggevallen. Dat blijkt uit een enquête van de FNV onder mensen en uit cijfers van het UWV. E bijna een derde van de uitzendkrachten is tijdens de coronacrisis zijn baan kwijtgeraakt. FNV pleit daarom voor meer vaste banen. Volgens de vakbond moet flexwerk alleen worden ingezet als er tijdelijk personeelstekort is, zoals in drukke periodes of door ziekteuitval. Attractiepark Disneyland Parijs opent vandaag voor het eerst weer de deuren. Het gebeurt eerst voor een beperkt aantal bezoekers. Mensen moeten vooraf kaartjes kopen. Groepjes bezoekers moeten afstand van elkaar houden. En iedereen ouder dan 11 jaar moet een mondmasker dragen. Ook zijn er ruim 2000 flesjes ontsmettingsgel verspreid over het hele terrein. Disneyland was sinds 14 maart gesloten vanwege de strenge lockdownregels in Frankrijk. In 30 jaar tijd is het park niet zo lang dicht geweest. Het weer, zodra de mist is opgelost, schijnt nu en dan de zon. Vooral in het noorden en oosten blijft er kans op een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland op de A44 onderweg van Den Haag naar Amsterdam...